besluit van het parlement gaat alleen over de vraag of Tsipras de tekst mag gebruiken als basis voor de onderhandelingen met Brussel. Het parlement zou daarna nog wel moeten besluiten over het onderhandelingsresultaat. Op Aruba is de begrafenisplechtigheid aan de gang voor Mitch Henriquez, de man die overleed na een hardhandige arrestatie in Den Haag. De bevolking van Aruba kon langs de kist lopen en de nabestaanden condoleren. Daarna is er een kerkdienst en wordt Henriquez begraven naast de kerk. Zijn familieleden zeggen dat er pas na de begrafenis tijd is voor boosheid. Henriquez overleed door zuurstofgebrek, waarschijnlijk als gevolg van het politieoptreden. Van de directie van warenhuisketen V&D gaat waarschijnlijk de helft weg. Er is een brief naar de ondernemingsraad gestuurd met het advies om vijf directieleden uit hun functie te zetten. Nu zitten er nog negen mensen in de directie. Het is onderdeel van de grote reorganisatie die V&D doorvoert, bevestigen de vakbonden CNV en FNV. Het is niet bekend of de vertrekkende directieleden een andere functie binnen het bedrijf krijgen. Een drankje op een terras is deze zomer flink duurder dan een jaar geleden. Gemiddeld is de prijsstijging 2,5 procent, terwijl de inflatie 1,5 procent is. In Nijmegen, Groningen en Eindhoven stijgen de prijzen van een consumptie het hardst, met 6 tot 7 procent. Amsterdam is weer de duurste terrasstad, nadat Haarlem die titel de afgelopen twee jaar heeft gehad. De voordeligste steden om iets te drinken op het terras zijn Almere, Breda en Arnhem.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 There you'll be everywhere I go, there you'll be. Waar ik ook maar ga, jij bent overal waar ik, eh, waar ik je tegen wil komen. Geloof het gerust, I will. Who knows how long I've loved you allemaal korte liedjes eigenlijk van de Beatles. I Will was dat. Ik geloof, luisteraars, als ik het helemaal goed heb. En ik heb het goed, dacht ik. Eh, komt dit van het eh, White Album? Dat zijn eh, twee eh, LP's waren dat. Het, inmiddels wel twee CD's natuurlijk. Met allemaal ja, toch heerlijke Beatles liedjes... die eigenlijk wat minder op de radio voorbij komen. Maar daar heb ik vanavond, speciaal voor u... heb ik daar verandering in gebracht. All the way deed ik dat. Niet Neil Young en niet Neil eh, Diamond, maar Neil Sedaka zingt vanavond voor u. Hold the way. When somebody loves you, it's no good unless she loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest tree is, that's how it's got to be. that's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless she needs you It's for sure I'm gonna love you for sure I'm gonna love you stukje. Maar all the way. Ja, luisteraars, heerlijk weer terug in Zandvoort. Ik ben eh, de afgelopen 15 eh, dagen eh, naar Mallorca geweest. Playa de Palma, zo heet het plekje op Mallorca, nabij Palma, de hoofdstad. El Arenal, dat ligt er ook. Is misschien wat bekender voor jongelui. Campastilla hotelletje zo vlak bij het strand. Zo'n 50 meter lopen en dan, eh, dan zat je in het mulle Dan kon je een strandstoel roeren en een pak een En natuurlijk in een azuurblauwe zee zwemmen. Jongen, jongen, jongen, wat heb ik daarvan genoten, luisteraars. Alleen, eh, eh, voorheen dan ging ik, ging ik altijd in mei. Samen met mijn vriendin en haar zus. En soms ook met andere kennissen. En dan was het zo'n graad of 30, 28, 30 graden. Maar het was nu 37 graden. Dan zal je zeggen, ja, die, die warmte in Spanje... die is heel anders dan in, eh, in Nederland. Hier is het ook heel erg heet. En dat is ook wel zo. Het is natuurlijk eh, wat vochtiger de lucht hier. En daardoor is het in Spanje allemaal goed uit te houden. Maar het was toch... Eh, nou, je kon overdag zeg maar zo, tussen de klok van 12 en, en 2 uur kon je niet met goed fatsoen bij het zwembad blijven zitten. En ook op het strand eigenlijk. Dan eh, moest je echt de schaduw wel even opzoeken.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 tempo nummer, om een beetje zwakker te blijven. Nog een keer Marvin Wells in Fire. Lady of the morning, blow the mist away and let me see the sun. Just this once I beg of you, and then I'm Of als je dan om 12 uur naar bed gaat, eh, heerlijk eerst een boekje lezen... en dan eh, gewoon genieten van wat de nachtje brengt. En als je oud en wijs genoeg bent, dan kan je ook hier naar luisteren. Dit is natuurlijk Colin Blunstone... en hij vertegenwoordigt hier die Alan Parsons Project. Een geweldig project met eh, allemaal hele goede muziek. Waar, ja, een driedubbel cd voor, van, van te koop is. shadows approaching. vandaag overigens een heerlijke dag gehad door mijn collega Agut Jansen. Die u ook heel goed kent van ZFM Zandvoort, Zandvoort Lunst. En natuurlijk de vernieljaren. Kurt is vandaag eh, in het huwelijk getreden met zijn lief Angela de Koning. We hebben daar een, eh, hele leuke eh, receptie gehad. Ik was vanochtend getuige bij zijn huwelijk. En uh, heerlijk gebak gegeten vanochtend natuurlijk, met koffie. En nou, koffie hebben we gedronken hoor, niet gegeten. En, nou, en toen, toen vanmiddag die heerlijke receptie... waar ook mijn zoon Sven nog heeft gezongen... En het leuke was dat Dane Clark kwam, dat is de, de vader van Alain Clark... samen met zijn vrouw Marjan. En die hebben meegenoten van eh, de zang van Sven. En ik kreeg allemaal duivenveren in mijn kont gestoken. <laughs> Nou, dat was toch wel gezellig. Eh, ja, op zo'n dag als je gaat trouwen... Eh, dan, dan, dan zoek je toch wat oude foto's op. En dan vraag je Rob de Nijs... wil jij niet wat voor me zingen over zo'n foto van vroeger? dat wilde Rob graag doen hoor. Daar zat hij helemaal niet mee. Live nog wel. Met het prachtige Metropoolorkest. Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag. De kamer vol slingers, cadeau dat al klaar lag. Dat schippersklaviertje, de wens van mijn droom. Heb ik smiddags nog mee naar dat circus genomen. Brandweerman worden was het doel van het leven dromen zijn over, gevoel is gebleven. Diep in mijn hart verlang ik vaak.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 het kind echt applaus voor op de lijst. Nou, het kind moet je ook nooit kwijtraken. Het kind moet altijd in je voortleven. Dat is bij mij al jaren zo en dat zal altijd zo blijven. Ik heb soms eh, echt behoefte aan... Eh, ja, gewoon lekker kind te zijn. Hebben mannen dat nou meer dan vrouwen? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb er geen spijt van. No regrets. dit zijn natuurlijk de Walker Brothers gaan even terug, luisteraars, naar de jaren 60.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 Geen spijt, no regrets. There's no regrets. No tears goodbye. I don't want you back. We'd only cry again. Say goodbye. ZFM relaxed de nacht in. Maar zover is het nog niet. Het is pas half elf. We gaan nog lang niet slapen. Wagen het niet om naar bed te gaan. Ik pik het gewoon niet. Ik, eh, ik gooi het voor de bond. <laughs> voor de app en vloedbond. Ja, luisteraars, kent u dat mannetje nog met dat rare petje op? Die achter die piano zat en eh, zong over Nothing Rhymed.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 She stood him up. No point in us remaining. We may as well go home as I did on my alone again naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright, and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play.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 Duurt nog even, maar de maanden gaan snel. Dus eh, voor je het weet, dan, dan zit je daar in de doelen in Rotterdam. Te luisteren naar Diane Kroll, die niet alleen maar, zeg maar covers zingt zoals dit nummer... maar ook jazzy stukken, dus echt een heel veelzijdige zangeres. En ik sprak vandaag Peter, nee niet Peter, Jan-Peter, Jan-Peter Bast... Hij is de toetsenis, of hij was de toetsenis, zo moet ik het zeggen. Want ja, T. is al overleden. En eh, Jan-Peter vertelde mij dat... Eh, eh, wat, waar heb ik het nou over? Ja, ik had het over, over Diane Krol. Ja. Jan-Peter vertelde mij dat Diane Krol dus getrouwd is... of geweest is, ik weet het niet precies... met Elvis Costello. Nou, die zingt ook op zo'n emotionele manier. Dus het paar heeft elkaar, elkaar kennelijk gevonden... ja, op muzikaal gebied en ook nog op een ander gebied, <laughs> zal ik maar zeggen. Ja, eh, eens even kijken wat ik, eh, wat ik u nog meer eh, heb te brengen vanavond. Er is zo verschrikkelijk veel mooie muziekluisteraars. Soms is het zo moeilijk om, om een keuze te maken uit al dat mooie repertoire. Maar goed, ik heb ook wel weer heel veel repertoire voorhanden. Dus dacht u van het mooie nummer Time. nogmaals, die Alan Parsons Project, nu niet gezongen. Ja, wel gezongen, maar door een andere zanger volgens mij. Heel mooi nummer, Time. van uh, die Alan Parsons Project. Kent u Melanie nog? Eh, Beautiful People, maar ook eh, het nummer van de Rolling Stones. Ruby Tuesday. She just can't be changed. kan alleen zingen, je kan een duo hebben, je kan een trio hebben. Eh, het maakt allemaal niks uit. Je kan zingen met live begeleiding, je kan zingen met de orkestbanden. Maar het beste gaat het toch, luisteraars, met een, eh, een groene tamarijn. Green Tamarine. Het zijn de Lemon Pipers. green tambourine. een nummer dat heet City to City. En het wordt uh, gezongen door Jerry Rafferty van Steelers Wheel. Maar dit is eh, City to City, de groep. Met The Road Ahead. Een Nederlands duo. It's paved with miles of the unknown. Whatever seems Take life City, zo heette de groep. En dit was The Road Ahead. Ik kijk op mijn eh, klokje, lieve luisteraars, en dan zie ik dat het alweer bijna uh, eh, 11 uur is. Dat betekent dat zo dadelijk natuurlijk het nieuws en de reclame voorbij komen. Uh, nou zoek ik eventjes naar het nummer Heather van de Carpenters. Dat is een instrumentaal liedje. maar als je het dan weer aan het zoeken bent, dan kan je het weer net niet vinden. nou, nou goed, dat maakt een klein stukje Carpenters vast vocaal dan... Eh, I Won't Last a Day Without You. En dan ga ik die gewoon eh, straks volledig draaien. Dat beloof ik. Als eerste nummer van het tweede uur. Ik eh, dank u voor het luisteren zover. En ik hoop dat u tot 12 uur bij me blijft. Tot straks. weet je, weet je, weet je, weet je, weet je. Ik heb dat header toch gevonden. Dat vind ik toch meer passend.